Twee uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De brandweer krijgt de bosbrand op het Portugese vakantieeiland Madeira moeilijk onder controle. Dat komt door de hitte, de harde wind en een tekort aan brandweermensen. Door de brand zijn er drie doden gevallen. 300 mensen zijn in het ziekenhuis behandeld voor rook inademen en brandwonden. En 3000 bewoners en toeristen zijn geëvacueerd. Een vijfsterrenhotel is in vlammen opgegaan en het vuur bedreigt ook de hoofdstad van Madeira, Funchal. Een fan van Ajax wordt vervolgd omdat hij in februari een pop van Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer in de arena liet bungelen. De pop had een strop om zijn nek. De man wordt beschuldigd van bedreiging met de dood of zware mishandeling en van belediging. Kenneth Vermeer stapte in 2014 over van Ajax naar Feyenoord. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn de roeiwedstrijden afgelast. Het waait te hard, net als zondag. De wielrenners zijn wel van start gegaan. Eerst is de tijdrit voor de vrouwen. Om drie uur beginnen de mannen. Militairen van het Amerikaanse leger zijn in Libië om soldaten te helpen in de strijd tegen islamitische staat. Dat meldt de krant The Washington Post. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikaanse militairen actief zijn in het Noord-Afrikaanse land. Amerikanen helpen bij het coördineren van luchtaanvallen... en geven ook inlichtingen bij de strijd om Sirte. Die stad wordt gezien als de hoofdstad van islamitische staat in Libië. Dieven hebben een zeldzame albino-wallaby gestolen uit een dierenpark in Someren. Het kleine kangoeroe-achtige dier werd in mei geboren en was volgens Omroep Brabant de blikvanger van het dierenpark. Afgelopen nacht maakten onbekenden het hek open en namen ze de witte wallaby mee. De beheerder van de dierentuin in Salmeren denkt niet dat ze het dier ooit nog zullen terugzien. Het weer dan nog, verspreid over het land buien, soms met hagel of onweer. Af en toe is het zonnig, het is ongeveer 17 graden. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen. Het wordt dan weer een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 6 kilometer.